Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een paarse coalitie is volgens VVD-leider en premier Rutte heel ver weg. Dat zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Rutte wees erop dat er na de verkiezingen van twee jaar geleden... wekenlang is onderhandeld om te komen tot een Paars Plus-coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Toen lukte het bij lange na niet om het eens te worden, zei Rutte. Nu de PvdA de rode veren weer heeft aangetrokken, zoals Rutte dat noemt, zijn de verschillen volgens de VVD-leider alleen maar groter geworden. In de jaren 90 werkten VVD, PvdA en D66 samen in twee kabinetten. In de peilingen lijkt zo'n samenwerking opnieuw een mogelijkheid. In Canada zijn opnieuw menselijke lichaamsdelen gevonden. De resten zaten in een koffer die in het Ontario-meer dreef, niet ver van de grens met de Verenigde Staten. De politie onderzoekt of er een verband is met de moord op een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Haar lichaamsdelen werden vorige maand in verschillende rivieren gevonden. In verband met die moord werd later haar ex-vriend aangehouden. In een andere moordzaak werd een voormalig pornoacteur opgepakt die een Chinese student in stukken had gehakt en diens lichaamsdelen onder meer naar politieke partijen stuurde. De loopbaan van de Amerikaanse tennisser Andy Roddick is voorbij. Op de US Open verloor hij zijn laatste wedstrijd tegen de Argentijn Del Potro. De 30-jarige Roddick kondigde eerder in het toernooi aan dat hij na de Grand Slam in New York stopt. Hij nam na zijn wedstrijd tegen Del Potro zeer geëmotioneerd afscheid. Hij won de US Open één keer. Dat was zijn enige zegen op een Grand Slam. Het weer. Vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het koelt af tot 12 graden aan zee, tot 7 in het binnenland.